Jan van der Putten met het NOS-journaal. De VO-raad wil een onschoolexamens. De Belangenorganisatie voor het Voortgezet Onderwijs doet dat... naar aanleiding van het eindexamen debakel in Maastricht. Ruim 350 VMBO-leerlingen daar krijgen geen diploma... omdat de school een rommeltje had gemaakt van de schoolexamens. Minister Slop wil dat per leerling wordt onderzocht... hoe ze uiteindelijk toch aan een diploma kunnen komen. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn rellen uitgebroken bij demonstraties tegen prijsstijgingen. Duizenden betogers trokken naar het parlement, waar ze slaags raakten met de politie. Die gebruikte traangas om de demonstranten te verjagen. De prijsstijgingen en de dalende koers van de Iraanse munt, de real, zijn waarschijnlijk het gevolg van het Amerikaanse besluit om economische sancties tegen Iran weer volledig uit te voeren. Het rapport van de commissie Zorgdrager over fipronil in eieren schetst geen fraai beeld, zeggen ministers Bruins en Schouten. Ze nemen de conclusies van Zorgdrager over. Zorgdrager constateert dat niemand in de fipronil-affaire de voedselveiligheid voorop stelde. De twee ministers zeggen dat de overheid er in zulke gevallen meer op moet letten dat er beter wordt gecontroleerd. De groep asielzoekers van We Are Here stopt met het kraken van panden en gaat vandaag nog naar de nachtopvang. Dat meldt de groep aan AT5. Eerder wees de groep de nachtopvang af. Vandaag bepaalde de rechter dat We Are Here het gekraakte kantoorpand in Amstelveen onmiddellijk moet verlaten. Harley-Davidson wil buiten Amerika motoren gaan maken voor de Europese markt. Het bedrijf reageert daarmee op Europese heffingen op Amerikaanse motoren, waardoor een Harley tot ruim 30% duurder kan worden. Door de fabrieken buiten de VS neer te zetten, wil de motorbouwer de importheffingen omzeilen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, morgen vrij zonnig.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 Als liedjeschrijfster is Gail Holiday fantastisch. Niemand, zoals ze eigenlijk heet, schrijft alle nummers, soms in samenwerking met anderen. Het openingsnummer The Bottle and the Booze is een frisse deun. Nog meer nieuw werk van Will Stewart met Rosalie en Craig Campbell met Mas Tequila.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 Maar de dood, spijt en gemis voeren de boventoon. Het maakt dat Last Man Standing een zeer persoonlijke plaat is geworden. Het is te hopen dat Nelson nog even overeind blijft staan. Want voor de echte country-liefhebber is dit een onmisbaar werk van een rasartiest. Ready to Roar is op single uitgebracht. Get out the fiddle and break out the bow Take off the gloves and throw down the hoe Worked hard all week, my back is sore. It's Friday night, I'm ready to roar. Ready to roar, ready to roar. It's five o'clock and I'm out that door. I'm hot and dusty, I'm tired and wore. But it's Friday night and I'm ready to roar. picking this up and putting that down. Tired of my boss bossing me around. Changing my clothes, going into town. Light a little up and drink a little down. Ready to roll, ready to roll. It's five o'clock and I'm out that door. I'm hot and dusty and I'm tired and wore. But it's Friday night and I'm ready to roll. lid from a friend of mine, and the man picked me up. Now I'm doing time. But I'll get out tomorrow, and if you see my friend, tell him meet me at the bar. We can try that again. He might not know me cause I'm low class. Tell him I'm the one with his head up his ass. Ready to roar, ready to roar. It's five o'clock and I'm out that door. Hot and dusty and I'm tired of war. But it's Friday night and I'm ready to roar one more Sarah Duga is een country singer-songwriter die bluegrass en country invloeden gebruikt om een eigen geluid te creëren.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 When I'm Away From You is geschreven en opgenomen door Frankie Miller in 1979. Het werd ook opgenomen door Kim Carnes. De bekendste versie van het nummer werd opgenomen door de Bellamy Brothers. Het werd uitgebracht in januari 1983. Het was de zevende nummer 1 hit voor de Bellamy Brothers in de charts. Hello, I'm David. I'm Howard with the, the Bellamy, Bellamy Brothers. Brothers. Crossroads, nummer 1 country hit. When I'm away from you, well I can't stay still. My thoughts won't move from the way I feel. It happens time and time again circle never ends. When I'm away from you, well, it hurts to say my sense is gone so far away. I'm up all through the night, and I can't tell wrong from right. When I'm away from you, I see great big clouds in the fog and rain, all the lonely crowd. It seems to be so blue. Every night I'm missing. maand verscheen Sled Cleave's nieuwe album Ghost on the Car Radio. Wederom een degelijk album. Niets verrassends en dat is ook goed en tegelijkertijd het manco. Toch blijft zijn stem lekker in het gehoor liggen en weet hij humor en serieuze zaken goed te combineren in pakkende songs, waaronder Still Be Mine. Cleaves onderstreept nogmaals zijn status als zeer constante subtopper in het Americana-landschap. Lately I've been chasing down reason To prove that we're not foolish for believing A lightning strike could charge a weary heart back to life But it's 40 nights and there's still no sign of rain Of all the silver linings flashed before you into the clouds and then ignore you. I've seen them too, they always block the better part of my view. But the truth is, I'd see you through a hurricane. Everybody's Somebody's Fool was het bekantje van Jealous of You. Laatstgenoemde song behaalde de top 20 in de Amerikaanse hitlijst. De radio-dj's vonden vooral het bekantje leuk en besloten die ook te gaan draaien. Vervolgens bereikte Everybody's Somebody's Fool de eerste plek in de Billboard Hot 100 in 1960. De original van deze week. gebruikelijke folk- en country-invloeden hoor je verder sporen terug van ragtime, blues en soul. Dat levert een heerlijke gevarieerde plaat op. Butter is het derde album van Karen Jonas en daarop vinden we ook het fraaie Mama's First Rodeo terug. Heet van de naald. sharks come swimming at the smell of blood. western shirts, the tag still on. Says he wants to play poker, and I'm the queen of hearts. Well, my attorney said I should never trust a man with sharp teeth and a dorsal fin, and that's why I don't trust him. I'm gonna call your bluff. You're spitting your eyes. There's a snake in your boot, your foot in your mouth, and a big face full of lies. small, give me papers to sign, or give me nothing at all. I'm not surprised and I'm not upset, and it's just like Jesus always said if it sounds too good to be true, it probably is. So I'm miles ahead, I'm on plan two, and just like pity the fool. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. In dit blok luisteren we eerst naar Cash on Delivery met Stupid Feel.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 I've been lonesome, I've been empty, I got an ache way down inside, I need someone, someone to hold. Pull down the shades, turn out the light, love me tonight. Don't think about tomorrow, it don't matter anymore. We can turn the key and lock the world outside the door. I need you so now. Come on, let go now. Kick off your shoes, turn out the light, and love me tonight. Now don't you worry, we're all alone now. Let your hair down, come and sit by my side. Turn off the TV, put on some music. Pull down the shades, turn out the light, love me tonight. Don't think about tomorrow, it don't matter anymore. We can turn the key and lock the world outside the door. I need you so now. Come on, let go now. Kick off your shoes, turn out the light, and love me tonight. Pull down the shades, turn out the light, and love me tonight. Dit was het blokje Country uit eigen land. Over de kwaliteiten van Old Crow Medicine Show als een van de beste live acts in het Americana-genre hoeft niet lang gediscussieerd te worden. De energie, het enthousiasme, het plezier en de humor spatten er vanaf. Dixie Avenue is een van de betere nummers op een nieuwe album Volunteer. Quincy Avenue. Just a valley girl from out on 33, fire in her eyes like the devil's dream. We were two young lovers, nothing to do, so we danced down the middle of Dixie Avenue. Down at the quick lunch, making up plans, riding with Johnny. we'll be dancing down the middle of Dixie Avenue. When the big bright sun starts a burning through, we'll still be a dancing on Dixie Avenue. Keep on dancing on Dixie Avenue. a daddy on Dixie Avenue. Down at the courthouse, I'm making up plans. calling up Johnny, he's my best man. This town is our future southern moon will be dancing down the middle of Dixie Avenue. When the big bright sun starts burning through, we'll still be dancing on Dixie Avenue. Keep on dancing on Dixie Avenue. Keep on dancing on Dixie Avenue. Wanneer je zo oud wordt als Willie Nelson en je blijft maar doorgaan, dan ben je op een gegeven moment vanzelf de last man standing. De man treedt nog steeds pakweg 100 keer per jaar op en heeft dan ook nog de energie om de ene na de andere prachtplaat uit te persen. I ain't got nothing. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. I got a dog, I got a cat, an iPhone and a hip-hop hat. But I ain't got nothing cause you ain't here with me. I got a house, I got a bar, a big truck and a red Jaguar. But I ain't got nothing cause you ain't here with me. One night I come home to greet you, honey. I found a note said goodbye. I took all of your money. I got Ben, he's got me. I got everything a man ought to need. But I ain't got nothing cause you ain't here with me. memories linger of when I gave you a ring, then you gave me the finger. I got a horse, I got a saddle, I got a coffee shop in Seattle. But I ain't got nothing if you ain't here with me. came home to greet you, honey. I found a note saying goodbye. I took all of your money. I got beer, he's got weed. I got everything a man ought to need. But I ain't got nothing cause you ain't here with me. Oh, I ain't got nothing cause you ain't here with me The Young Tables met Sawmill Wages. came home from working 12 hours at the sawmill. Found a note on the table. this place in a way Met de release van een nieuwe opname Rough and Ready Heart, is Blue Yonder van plan om dezezelfde ervaring naar een nieuw publiek te brengen, buiten hun thuisstaat West Virginia. Verankerd in klassieke country, rockabilly, swing en folk music presenteert de band originele songs over leven, liefhebben en verliezen langs de wegen en snelwegen van het leven, waar mensen uit alle lagen van de bevolking zich mee kunnen identificeren. Tombstone Charlie is een van de songs. Tombstone Charlie dead and gone. Got in jail, but he didn't last long. Found him in his cell just before dawn. Tombstone Charlie dead and gone. Now poor Charlie got in the can. Somebody said he was a dangerous man. Weighed 385 pounds. Took four men just to hold now, Tombstone Charlie dead and gone. Got in jail, but he didn't last long. Found him in his cell just before dawn. Tombstone Charlie dead and gone. Now he rode a Harley and he wore a chain. Rounded him up with the rest of the gang. Took his phone and they took his knife took his letters and they took his life. Now Tombstone Charlie didn't go. Got in jail, but he ergens anders over, maar de titel I Love You Way Too Much To Say Goodbye past mooi bij de overgang naar het tweede uur. Dit met dank aan de Australische zangeres Vanessa Bourne. Zometeen nog een uur country.